Edwin van der Sar, de directeur van de club, zegt dat ze eerst zelf onderzoek wilden doen. Dag of 8, 9 voor het vertrek van, eh, van Mark kwamen de signalen bij, eh, bij mij binnen. Nou, ik vind dat je dat, eh, dat heel secuur moet, moet onderzoeken eigenlijk. Dat hebben we gedaan met een, eh, met een extern, eh, extern bureau. Leuk als er, iemand, eh, als er, wat, wat, gemeld wordt of dat er, wat geluiden zijn. Maar op geluiden kan je niet handelen. Vorige week stapte Overmars op als technisch directeur van Ajax... vanwege het sturen van dickpics en andere seksuele berichten... naar meerdere vrouwelijke collega's. Het RIVM hield twee jaar geleden rekening met catastrofale gevolgen en tienduizenden doden door corona. Maar ze deelden dat niet met het publiek. Duizenden e-mails die werden verstuurd voordat de eerste coronapatiënt officieel in Nederland was... laten zien dat het management niet werd overvallen door het coronavirus. Die mails kwamen boven door een zogenaamd WOP-verzoek van de NOS en andere media. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib wil alle containers in de haven met tropisch fruit controleren op drugs. Schrijft hij in een brief aan Rutte en de premier van België. In de brief staan ook andere maatregelen om drugshandel in de havens van Rotterdam en Antwerpen te stoppen. De Super Bowl staat deze nacht op het programma, de finale van het American voetbalseizoen. En daar hoort ook de halftime show bij, oftewel een optreden tijdens de rust. Dat is altijd een heel spektakel met wereldartiesten. Dr. Dre en Snoop Dogg mogen hem dit jaar onder andere spelen. En dat rappers nu aan de beurt zijn, weer tijd, vindt Dr. Dre. Het is time for us to be recognized, you know? So I think we're going to go on and do a fantastic show. And we're going to do it so big that they can't deny us anymore in the future. Voor de opblijvers, de Super Bowl begint om half één vannacht. Het weer, de bewolking wordt langzaam dikker. Morgen zien we overal meer bewolking, vooral in het noorden dan wat regen. En een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.